Twee uur. Gert met het NOS-journaal. Minister Slop had het bestuur van het Haga Lyceum in Amsterdam niet naar huis mogen sturen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald in de zaak die de stichting Islamitisch Onderwijs had aangespannen. Volgens de rechtbank zijn er wel tekenen van onrechtmatig handelen en verrijking door personen, maar is dat op zichzelf niet voldoende om het hele bestuur weg te sturen. De school hoefde volgens de rechtbank ook geen afstand te nemen van personen met een salafistisch gedachtegoed. Hun invloed op de school was beperkt of is niet vast komen te staan, zegt de rechtbank. De kans is groot dat veel instellingen die met Citrix werken... door cybercriminelen zijn aangevallen. Dat zegt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Door in te loggen op Citrix hoeven mensen niet naar kantoor te komen... en kunnen ze thuiswerken. Het centrum gaat ervan uit dat organisaties en bedrijven... die vrij laat hun systeem hebben aangepast... of dat niet hebben gedaan, zijn aangevallen. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben Citrix vandaag weer geactiveerd. Het noodweer in Spanje, waarvoor dit weekend al werd gewaarschuwd... bereikt vandaag pas zijn hoogtepunt. Gisteren waren er nog code rood waarschuwingen voor drie provincies aan de oostkust. Vandaag is het aantal provincies opgelopen tot negen. Daar gelden de zwaarste waarschuwingen voor hevige sneeuwval of hoge golven. Verwacht wordt dat het slechte weer tot woensdag aanhoudt. D66 wil een open discussie over de regulering van verboden drugs... zoals ecstasy, cocaïne, paddo's en GHB's. Daar pleit de partij voor in een manifest... dat is ondertekend door tientallen wetenschappers, verslavingsexperts en advocaten. Volgens D66 is een hardere aanpak niet de oplossing. Een staatscommissie zou moeten bekijken... hoe het Nederlandse drugsbeleid gemoderniseerd kan worden. Het weer wolkenvelden trekken over het land. Er zijn ook perioden met zon. In het zuidoosten is het grijs, maar geleidelijk breekt ook daar de zon door... Waar de zon is, schijnt het een graad. Wordt het een graad op 6. Ook morgen vrij zonnig, maar dan in het noorden meer wolkenvelden.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 En dat was Fantasy. Zandvoort, een hele goede middag. albert en ik zitten er weer, Tolweg Tina. En het zonnetje schijnt eh, buiten, Albert-Jan. Goedemiddag trouwens. zo hoort het, hè? Heerlijk, hè? Lekker het zonnetje Heerlijk. en wij lekker binnen. Helemaal goed goed, eh, eh, ja, ik ben er wel, maar je ziet me niet. Nee, nee, nee. Oh, zwaai heeft ook geen ja, zin. Nee, Zwaai heeft ook geen zin, maar ik ben er wel. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Eh, ja, nou, laten we zeggen, er is de afgelopen week natuurlijk een heleboel gebeurd... Op het, op het gebied van het circuit en de voorbereidingen voor de Formule 1. Dus we krijgen in het laatste uur een, een, echt een uitgebreider pit report. Niet alleen met nieuws uit de Formule 1, maar ook met veel nieuws vanaf het circuit. Er zijn, de, de, het college heeft het circuit bezocht deze week... en er is een grote bijeenkomst geweest afgelopen vrijdag. Onze collega Jaap Koper heeft daar eh, interviews eh, eh, afgenomen... met diverse bekende circuitmensen. En wellicht dat we daar straks wat interviews van gaan uitzenden. Goed, dus een uitgebreide pitreport in het derde uur. En het motto, het thema is eigenlijk de Road to the Dutch GP. wat gaan we verder doen? Natuurlijk, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier de evenementagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Half drie het weerbericht. Blijft het zonnetje schijnen, wordt het meer, wordt het minder. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week, we hadden vorige week beer. En eh, die zit nog steeds in het eh, asiel. Dus eh, vandaag doen we hem in de herhaling. Dan doen we beer nog een keer als dier van de week. Het gedicht van de week, nou Rob, je hoeft niet te zoeken... want ik had hem maandagmorgen jongsleden al op een bureau liggen. Laat me maar alleen. Nou, erger kan het niet, hè? Goed, uiteraard natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. In het tweede uur komt eh, een van de programmaleiders van eh, ZFM, uw lokale zender, langs om te vertellen wat de plannen zijn en wat de ideeën zijn voor, eh, voor ZFM dit jaar. Natuurlijk, het is een lustrumjaar als het ware, want we bestaan 30 jaar, maar daar wist je alles van, hè Rob? Ja, klopt. Daar weet je alles klopt. van, Dus, de hele tijd alweer, hè? Walter Sands komt in de tweede uur langs... en die gaat ons vertellen wat de ZFM allemaal voor u als luisteraars en als kijkers in petto heeft. Met name in dit jubileumjaar. Eh, ik had al gezegd, Pit Report, sportkort, Kort. Eh, Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En uiteraard heel veel lekkere muziek. Ook weer vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Lekker blijven luisteren en meekijken. www.zfm-live.nl Goedemiddag. wat lekker, De muziek uit de jaren 80 op de Zandvoortse radio. Je hoorde Daryl en John Oates en The Man Eater. Vanmiddag hebben we heel veel goede muziek meegenomen naar de studio aan de Tolweg 10A. En hou je uiteraard op de hoogte van het laatste Zandvoortse nieuws. Dat krijg je te horen naar deze van eh, Ed Sheeran en Shape of You.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 Wij zeggen een hele goede middag en leuk dat je erbij bent. Je hoort Ed Sheeran en Shape of You. Het is tijd voor het nieuws in het kort. Want er is wel weer het een en ander gebeurd, eh, Albert-Jan. Ja, allereerst even terug naar afgelopen maandagavond. Een stamvolle grote zaal van de Blauwe Tram heeft maandagavond meer tekst en uitleg gekregen over het mobiliteitsplan dat is ingediend door de Dutch Grand Prix-organisatie. Het mobiliteitsplan moet aantonen hoe de stroombezoekers aan de Grand Prix in het weekend van 3 mei op een ordentelijke manier kan worden verwerkt. Later in dit programma komen we daar uitvoerig nog op terug. De redders van de KNRM op het strand van in Zandvoort... hadden het vorig jaar minder druk dan het jaar daarvoor. In 2018 deed deze post 37 reddingsacties ten opzichte van 30 in 2019. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de reddingsmaatschappij. Het was nog steeds een relatief druk jaar voor de KNRM in Zandvoort. In 2017 waren er 19 reddingsacties en het jaar daarvoor 25. Zandvoort volgt de lijn van alle posten. Landelijk gezien daalt het aantal uitrukken van de KNRM. Het afgelopen jaar rukte de KNRM in totaal 739 keer uit... en een jaar eerder was dat nog 855 keer. Een 42-jarige man uit Zandvoort is naar nu blijkt op 27 december jongsleden ernstig mishandeld in Hillegom. De Zandvoorter liep verwondingen aan zijn hoofd op en moest naar het ziekenhuis. Het slachtoffer zegt tussen 6 eh, uur en half 7 s'avonds te zijn mishandeld. De politie ontving rond 11 uur een melding van een mishandeling op de Pastoorlaan... en trof daar de man aan met behoorlijke verwondingen aan zijn hoofd. Hij kon geen omschrijving geven van de dader. De politie komt nu met dit bericht naar buiten omdat ze op zoek zijn naar getuigen. Wie iets gezien heeft, eh, wordt gevraagd zich te melden. De Dutch Grand Prix op 3 mei nadert in rap tempo... in samenwerking met, samenwerking met de website autosport.nl van plaatsgenoot Gerry Hoekstra... willen zij als eh, voorafje we gaan terugblikken op leuke eerdere ervaringen van bezoekers aan de Nederlandse Grand Prix. Sta jij bijvoorbeeld samen met Nelson Piquet junior, senior op de foto... stond er een Formule 1 bolide in jullie garage of in de straat... hebben teamleden bij jou thuis in de tuin gekampeerd... of heb je een ander bijzonder verhaal over wat je hebt meegemaakt... stuur dan een e-mail naar info autosport.nl info autosport.nl met je contactgegevens en telefoonnummer... en dan neemt hij contact met je op. Dat staat los van het programma Morgenavond Andere Tijden Sport. Want dat is op morgenavond om tien over tien, eh, als ik het wel heb. Want enige tijd geleden eh, deden, deden wij op verzoek van Andere Tijden Sport... ook een oproep aan u om daar eh, materiaal naartoe te sturen. Die uitzending is dus gepland voor morgenavond tien over tien. Andere Tijden Sport, geheel in het teken van de historie van de Dutch Grand Prix. Voor de Formule 1-race op het circuit Zandvoort zijn nog een paar honderd toegangskaarten te kopen. Dat meldt de organisatie afgelopen week. Het gaat om weekendkaarten en kaarten voor de zaterdag. Ze kosten tussen 200 en 500 euro. Het zijn kaarten eh, voor een verschillende tribunes. Deze kaarten zijn beschikbaar gekomen omdat de tribunes wat nauwkeuriger ingetekend en ingedeeld zijn... en omdat een deel van, ons, van hun operationele buffers vrijgegeven zijn voor de fans, meldt de organisatie. Dit nieuws is niet aan Dovermans oren gericht... want racefans bezoeken eh, nu massaal de website dutchgp.com dutchgp.com om deze kaartjes te bemachtigen. Gretige kopers stonden zelfs eh, afgelopen week al in de wachtrij op de site. Maar u kan het nog altijd niet geprobeerd, is altijd mis. DutchGP.com tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En het nieuws eh, is uiteraard ook eh, terug te lezen op onze app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu jij in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. Je blijft op de hoogte van het laatste Zandvoorts nieuws. En luistert naar het geluid van Zandvoort. Wij zijn er 24 uur per dag. Menu Frans wilde haar wel brengen, ruim anderhalf uur. Door regen en door wind, maar liefst één hand aan het stuur. Met nog één hand op haar dijen, want zo ver mocht die al gaan. En er is hier niet eens wifi, maar elk bericht kon daar, want hij was mooi verliefd op haar. En had nog nooit zoiets gedaan. Hij zou terug zijn met een uurtje Moeders fiets mee uit het schuurtje Hij was mooi op haar Tweede klas, H voor VWO Mijn tenen door het huis naar de kamer Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood En onze allergrootste angst was de vader Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten Kon niet nijver en het kon niet puberalen Ik zie hem fietsen over straat Het voelt als teruggaan in de tijd Want ik was toen op haar En zij was toen op mij Oh, hij was zo verliefd haar En had nog nooit zo Hij zou terug zijn met een uurtje. Moeders fiets mee uit het schuurtje. Hij was morgen verliefd op haar. Op haar. Alleen op haar. Oh, oh. Hij wilde haar wel brengen. Terug weer anderhalf uur. Maar nu helemaal alleen ben nog steeds één hand aan het sturen, hij was mooi. inderdaad. De nieuwe single van eh, Sneller is More Verliefd. Ja, reclame voor inderdaad het eh, niet eh, appen op de fiets. Het is bijna half drie. Albert-Jan zit er klaar voor het weer voor de komende dagen. Alleen maar als je goede berichten hebt, dan mag je in de uitzending, nou, Albert-Jan. Het begint in ieder geval het begint goed. Oké, nee, dan is het goed. Vandaag, zoals u kunt zien, schijnt geregeld de zon. Maar er zijn ook stapelwolken. Verspreid overdag is een bui mogelijk. De meeste buien zijn eh, voor het noorden en oosten van het land. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is matig boven land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en vannacht is in onze regio kans op buien. Het koelt af naar 2 à 3 graden in het binnenland is het ook droog en klaart het op. Daar daalt het kwik naar waarden rond het vriespunt... met kans op lokale gladheid. Morgen is ook nog een enkele bui mogelijk... maar het draait vooral om zonnige perioden. De noorden tot noordwestenwind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar 8 à 9 graden. Prima weer voor een strandwandeling. Zondagavond en in de nacht naar maandag is het helder en droog. De temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Maandag zijn er flinke perioden met zon. Waaien doet het niet of nauwelijks en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Voor de tijd van het jaar is dat een vrij normale temperatuur. Tot slot, de rest van de week is het rustig weer met naast wolkenvelden ook geregeld zon. Soms is het ook hardnekkig mist mogelijk. In de nacht ligt het kwik rond het vriespunt en overdag wordt het ongeveer 6 graden. Later in de week stijgt de kans op regen en wordt het ook weer iets zachter. Al dus Rico Schreuder. Dus wordt dat uh, eh, krab als je met auto weg moet, s ochtends vroeg? Nou, eh, dat, dat, neigt het wel naar, ja. Het zit er wel in. Nou, in ieder geval wordt het weer een eh, stukje frisser. Het weer dus ook na te lezen op www.meteopagina.nl Dat was het weer. En uiteraard heel veel lekkere muziek vanmiddag bij Zandvoort op zaterdag. We hebben er zin in, het zonnetje schijnt en we doen net alsof het lente is. zitten nog midden in de winter, maar goed. Dan eh, komt, eh, nou ja, de zomer komt wel snel dichterbij. Want in februari gaan de al alweer opgebouwd worden. En dan begint het seizoen weer, het mooie seizoen met de Formule 1. 1, 2 en 3 mei. En daarover straks nog veel meer in deze uitzending. Het laatste nieuws omtrent de F1. girl in every Oh, but there must be somebody telling lies and spreading rumors, spreading rumors all my only job is a waiting for me when I get home, yeah. And what I need is a girl like you. Call lekker ruig doen eh, op de Zandvoorts Radio met eh, Rockford in de Toy. Ja, hier komt hij aan, de nieuwe single. En ik vind wel leuk van eh, Shakira en Mekusta. aclaremos que oscurece. Dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses. Y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación. Pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda, de donde salió tanta mala y tanta ricura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me usas. ZFM. Dus gaan we 30 jaar terug in de tijd. Nou ja, 1992, de single van eh, Inner Circle en uh, Sweat. Eh, we gaan het hebben over de Formule 1 en de avond afgelopen maandagavond... de bijeenkomst over de Formule 1. Jawel, en afgelopen maandag, zoals gezegd... vond alweer de tweede informatiebijeenkomst plaats over de Formule 1... voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente... samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix DGP in het kort. De opkomst was enorm groot. Ruim 220 geïnteresseerden bezochten de avond in de blauwe tram. Het doel van de avond was om iedereen bij te praten over de hoofdlijnen van het Formule 1 race evenement... en in het bijzonder uiteraard eh, het mobiliteitsplan. Wethouder Ellen Verheij leidde de avond in. Ik ben trots op deze volle zaal met betrokken zandvoorters. Dit laat zien hoe betrokken u zich voelt. Ook ik ben trots dat we met elkaar een groot evenement als de Formule 1 gaan verwelkomen. De Formule 1 is een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van Zandvoort. Hier hebben we allemaal profijt van. De wethouder gaf vervolgens een toelichting op het proces... rondom de ingediende aanvragen van de evenementenvergunningen van de Dutch Grand Prix. De vergunningenaanvragen zijn door de Dutch Grand Prix in december bij ons ingediend. Deze avond organiseren wij om u eh, in de gelegenheid te stellen... om met ons mee te kijken voordat we de vergunningen gaan verlenen. We hebben u nodig om eh, tot een plan te komen wat voor iedereen werkt. De directeur van het Dutch Grand Prix, Robert van Overdijk... gaf in zijn presentatie de laatste stand van de verbouwing van het circuit. Rob Langenberg van de DGP-organisatie licht het mobiliteitsplan toe... en kon veel aanwezigen geruststellen. Gedurende het Formule 1 weekend blijft Zandvoort natuurlijk bereikbaar voor bewoners en ondernemers. Door in zijn presentatie al direct antwoord te geven op de vijf meest gestelde vragen werd alweer veel duidelijk. De mensen in de zaal konden met vervolgvragen nog meer de diepte in. De meeste vragen gingen over de bereikbaarheid, parkeren en het doorlaten van bewoners, gasten, hulpverleners, leveranciers en medewerkers. Ook de maatregelen gericht op eigenwijs parkerende automobilisten kwamen aan de orde. De hele presentatie, ook eh, met de vijf meest gestelde vragen en antwoorden... staat gepubliceerd op zandvoort.nl. Zandvoort.nl. En na afloop van de presentaties werd de wethouder natuurlijk bevraagd... door de aanwezige media, zoals de NOS en BNR. Alle gestelde vragen zijn waar mogelijk verwerkt... in de geactualiseerde meest gestelde vragen... op de Formule 1 webpagina van zandvoort.nl. Mocht u nog aanvullende vragen hierop hebben... dan kunt u deze mailen naar formule 1 zandvoort.nl formule1 apenstaartje zandvoort.nl. En nu, hoe nu verder? Begin februari organiseert de gemeente samen met de Dutch Grand Prix... een aanvullende avond voor alle ondernemers in Zandvoort... om vragen die specifiek op hen betrekking hebben te beantwoorden. Zodra de plannen rond het systeem van doorlaatbewijzen... en verkeersafsluitingen klaar zijn... worden de bewoners hierover geïnformeerd. Tot zover. En tot zover even het nieuws over de Formule 1, maar straks nog veel meer. Want uh, Jaap Koper, onze collega, die was afgelopen vrijdag op het circuit... en sprak onder meer met eh, Robert van Overdijk en eh, Jan Lammers.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 Laten we hopen voor de herhaling op de maandagmiddag ook, eh, Albert-Jan. Nou, als je nu eh, over de verlengde Hotstraat wil lopen... dan moet je even een rondje om vanwege de werkzaamheden aan het station. Want wat gaat daar gebeuren? Ja, het zal al veel Zandvoorters zijn opgevallen... dat is ook op het in het, bij het station eh, druk in de weer zijn... om eh, de voorbereidingen te treffen voor eh, het grote gebeuren. Maar voor, het voordeel is... Het, is een structurele verbetering. Hè? Het is niet alleen, alleen, maar, alleen maar voor de Formule 1... maar ook in, als de Formule 1 alweer weg is... en je hebt weer drukke dagen op het strand. Het wordt dan niet weggehaald. wordt dan niet <laughs> weggehaald, nee. <laughs> Gelukkig maar. Zoals gezegd, op station Zandvoort werkt ProRail aan twee extra perrons... voor zo'n 40.000 treinreizigers per dag tijdens de Formule 1 weekend. Middels eenrichtingsverkeer wil ProRail de massa reizigers in goede banen leiden. Nu rijden er twee treinen per uur tussen Zandvoort en Haarlem... en in de zomermaanden wordt dit aantal verdubbeld. Tijdens het Formule 1 weekend, en het over drie dagen... rijden er tussen 10 en de 12 treinen per uur. Met één middenperron is het onmogelijk om 40.000 reizigers te kunnen ontvangen in Zandvoort. Daarom bouwt ProRail twee perrons aan de zijkanten erbij. Er moet ongeveer eh, elke vijf minuten een trein vertrekken... en dan heb je geen tijd om alle mensen uit te laten stappen aan één en dezelfde kant... weer te laten instappen, al dus Kees Rutten, regiodirecteur van Randstad, Randstad Noord van ProRail. Dus daarom gaat het uitstappen naar de aan de buitenkant... en het instappen eh, aan de binnenkant of andersom. Er komt dus een eenrichtingsverkeer op het treinstation. Onze collega's van NH eh, Nieuws spraken afgelopen week met Kees Rutten, de regiodirecteur in, hier in Zandvoort, over de ontwikkelingen. Op station Zandvoort wordt hard gewerkt om het klaar te maken voor de Formule 1 dit voorjaar. Er komen twee extra perrons bij om de duizenden extra treinreizigers dat weekend te kunnen ontvangen. je moet je voorstellen dat na een wedstrijd van Ajax in de Amsterdam Arena gaan ongeveer 12.000 mensen met de trein. En hier gaan dadelijk 40.000 mensen met de trein. Dat betekent dat elke vijf minuten een trein moet vertrekken. En dan heb je geen tijd om eerst iedereen uit te laten stappen en aan dezelfde kant mensen weer in te laten stappen. Dus dat uitstappen doen we dan aan de buitenkant en het instappen aan de binnenkant of andersom. Op dit moment heeft het station één middenperron. En daar komen dus twee perrons aan de zijkanten bij. Ja, je kan net een klein stukje hek zien zo. Hè? Dat is... De meeste omwonenden lijken zich niet zo druk te maken om de extra treinreizigers tijdens het Formule 1 weekend. Nou, nog niet, nee. En dat zal ongetwijfeld eh, wat meer eh, lawaai eh, gaan veroorzaken. Maar het is drie dagen en geen drie jaar. <laughs> Dus, ja. Blijven die perrons ook permanent hier in Zandvoort? Ja, die blijven hier zeker voorlopig liggen. Omdat er ook heel veel belang wordt gehecht vanuit de gemeente en de omliggende gemeente. Dat hier ook eh, in de toekomst veel meer mensen naartoe kunnen. En dat je op drukke zomerdagen ook voldoende capaciteit hebt. Dus de perrons zoals ze er nu bij liggen, die blijven ook eh, eh, zeker de komende jaren hier aanwezig. Behalve extra perrons wordt ook de stroomvoorziening aangepast om meer treinen te kunnen laten rijden. We moeten dikkere kabels eh, eh, aanleggen, zorgen dat er meer eh, stroom komt. En dat doen we vaker, alleen het tijdsbestek is wel heel erg krap. Ja, is mooi Albert-Jan. Inderdaad, heel Zandvoort wordt zo'n beetje verbouwd hè, nu. Ja, klopt. Maar Dus overal nieuwe stroomkabels en een nieuw station. Nou, wat willen we nog meer? Structureel. Ik, ik, liep langs het station en er staat nu ook bij die keten... hebben ze nu ook van die, van die laten we zeggen bewakingscamera's gepland. Alleen op die foto, die ik later thuis bekeek... zat de stekker niet in het stopcontact. Oh, <laughs> dus ik weet niet wel het geval is. <laughs> oh, geweldig. Ja. Nou ja, tot zover weer even over de werkzaamheden. Twee perrons krijgen we er bij en die eh, worden niet weggehaald hè, als de Formule 1 voorbij is. Nee. Zal toch wat zijn zeg. Zijn ze weer een eh, weken bezig om ze weer weg te halen. Nee, gelukkig. Het wordt gewoon een structurele uitbreiding van het station van Zandvoort. En daar zijn we trots op, dat is de muziek van de Three Degrees en de Heaven I Need. plaat uit de jaren 80, joh, de, de Three Decrees en The Heaven I Need. We gaan op naar het nieuws en eh, weer van eh, drie uur. En daarna zijn we er weer twee uur lang met Zandvoort op zaterdag. Uur 2 en 3 gaan we zo dadelijk met eh, Walter praten over 30 jaar ZFM. En wat we allemaal gaan doen uiteraard vanwege het jubileum. Dat hoor je in het volgende uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. Als laatste voor het nieuws is hier de single van Lou Reed.